Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Organiseer voorlopig even geen dance-evenementen. Dat heeft minister De Jonge aan festivalorganisator Mojo gevraagd. Vanaf volgende week zaterdag zouden popconcerten met maximaal 75% van de bezoekers weer mogen. Maar het kabinet heeft blijkbaar liever nog niet dat we dan met z'n allen massaal weer gaan dansen. Zo kreeg Mojo te horen. Dat zegt de directeur van het bedrijf in Op 1. Daarnaast eh, bleek gaandeweg het gesprek dat ze ons wilden vragen of wij maar liever geen dance-evenementen eh, eh, wilden organiseren. Ook als die evenementen op driekwart van de capaciteit en voor twaalf uur waren. Dus er werd ons eigenlijk vriendelijk verzocht eh, om, om het dansen te verbieden. Volgens Mojo wil het kabinet dit doen omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen popconcerten en dance-evenementen. Het AD heeft een artikel over Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, gewoon kunnen publiceren. De krant kreeg gelijk van de rechter in een kort geding. De advocaat van Nabil B. wilde het artikel tegenhouden, maar dat is niet gelukt. In het stuk staan WhatsApp-berichten die Nabil B. vanuit de gevangenis stuurde aan zijn vriendin en familie. In die berichten praat hij over zijn onderhandelingen met het OM en zegt Nabil B. dat hij iets wil verdienen aan zijn getuigenis. De zorgen om een dijkdoorbraak in Zuid-Limburg afgelopen zomer blijken achteraf helemaal niet nodig te zijn geweest. Tijdens het hoogwater in juli kwam er ineens water door een dijk bij dorpje Bunde. Het waterschap dacht dat die elk moment kon doorbreken en dus moesten duizenden mensen hun huis onmiddellijk verlaten. Paniek om niets blijkt nu. Het water kwam niet door een scheur in de dijk, maar door een buis die daar al jarenlang lag. Deze vrouw neemt het niemand kwalijk. Ja, nu kent ze natuurlijk wel zeggen van hoe wordt het vanwaardig, maar ja, beter zwart dan angensum. Beter zeker voor de onzin. Ja, precies. Ja, zeker. Het was wel meteen een goede oefening voor militairen. Die legden in korte tijd 3000 zandzakken neer om de dijk te versterken. Het weer nog. De ochtend begint met mistbanken op veel plaatsen. Later vandaag breekt de zon overal door. Het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen met 22 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds een half uur vertraging op de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland toe op de A7, de afsluitdijk door de werkzaamheden.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 op verdenking van betrokkenheid bij dode vluchten. Het ziekteverzuim in de zorg blijft hoog. In april, mei en juni was het verzuim 6,5 het hoogste in een tweede kwartaal sinds 2003, meldt het CBS. Of de stijging een gevolg is van corona is niet duidelijk. Ook voor de pandemie nam het ziekteverzuim in de zorg al toe. In Rotterdam is gisteravond een man omgekomen bij een schietpartij. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend en er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, vandaag geregeld zon.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 Ship She polished up with the clouds thumbs far behind. Me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere oh, over the rainbow, way up high and the dreams that you dream of once in a love goodbye.